Milmus, live from BKZ. It's the Have You Come to Save Me? Goedenavond en welkom op Radio Melmus. Een uurtje muziek van het Melsteels Muziekcollectief. We begonnen met een van de bands die we al jaren een podium geven, de Single Chimps. Een heerlijke band met gedreven muzikanten, een hele goede live band ook. Want dat is wat wij graag doen. Jonge en nieuwe bands uit heel Beveren, Kruibeek en Zwijndrecht een podium bieden. Bands die vaak opkijken naar onder andere deze band. Sons met Do My Thing. Een belangrijke band voor ons in de Melmus, want wij promoten en steunen jonge artiesten. Maar krijgen daarvoor eh, heel veel steun van eh, ervaren en succesvolle artiesten, zoals de mannen van Die komen dan vrijblijvend band steunen in de repetitiecode, geven hen dan ook een duwtje in de rug bij een evenement als Maak Maak, waar jonge artiesten gecoacht worden. En een van die artiesten, dat is uh, Simon Lema, en die is hier bij ons. Dag Simon. Dag Robbie. Eh, je bent een artiest van bij ons, al even bezig. Sinds wanneer maakte jij muziek? Um, eigenlijk 2017 ongeveer. Dan ben ik begonnen eh, met gitaar spelen. Eerst in verschillende bands, als, voornamelijk als zanger en bassist. Ehm, en in 2022 heb ik gekozen om eh, ja, eigenlijk ehm, mijn eigen muziek uit te brengen en alle kennis en uh, ervaring die ik al had opgedaan te bundelen schitterend. En je hebt intussen al twee albums uitgebracht. Klopt. En nu zit al in je derde bezig. Absoluut, absoluut. Eh, ik heb eerst twee keer, eh, twee, allez, voor die twee albums heb ik vooral geëxperimenteerd. Ik heb niet al te veel nagedacht en voornamelijk eh, de nummers geschreven eerst op akoestische piano of gitaar. En daarna nagedacht wat de productie zou moeten zijn. maar nu heb ik ehm, een beetje gevonden welke sound dat ik wil creëren. En dus nu is het een eenheidsplaat. Ja, en daar werkte jij ook voor met blazers, ook deze keer? Absoluut. Ehm, de insteek is dat het een beetje Motown zal zijn. Er zijn heel veel invloeden van Stevie Wonder en de Four Tops en zo verder enzovoort. En daar koper en blazers nodig. Dus live speel ik met bas, een bassist, en drummer en ook eh, een saxofonist en een trompetist. Schitterend. Maar je speelt ook solo, dus ik kan u even naar de studio al sturen. Want zoals ik al zei, je hebt ook bij Maak Maak een eh, traject gevolgd. En daar heb jij helemaal alleen solo gespeeld. En daarvoor gaan we nu luisteren naar Hey Man. Dat is een persoonlijke favoriet bij ons bij Melmus. Eh, dat wordt zelfs ook bij, op Willy gedraaid, in het programma van Iwijn Segers. Hij noemde nu zelfs een echte slekker. Eh, voor ons nu live in de studio Simon Lemas solo met zijn geweldige song Hey Man. Hey man, you look real bad. You're like a ghost, and you got real fat. Your smile is fake, your eyes are cold, your hands feel weak, and we both know it's the kid you don't want, the house you can't buy wife you can keep. It's the kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. Hey, hey man, you look real bad. Are you alright? Cause you look real bad. Deadlines shout care. You say it's fate. But have you ever been happy for one week straight? It's the kid you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. It's the kid you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep the kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. It's the kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. Hey man, just look at yourself. Your skies are gray, pushed everyone away. You filled your head with thoughts that's a black hole. It's no surprise that you feel so low. It's the kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. It's the kids you don't want, the house you can't buy the wife you can keep. It's the kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. It's the kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. kids you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. It's the kid you don't want, the house you can't buy, the wife you can't keep. Simon Lemans live in deze studio, geweldig. Jullie horen hem aan het einde van het programma nog even met een gloednieuwe song. De moeite. Nog zo'n artieste uit BKZ die ons coachingtraject volgde tijdens Maak Maak en op, al op onze Melzeelse café doorstond, is Marceline Claire, die vroeger als Emmeline door het leven ging en deze prachtige single uitbracht. wanna add no water to my wine. I don't want no watered down version of whatever this could have been. No, but you seem my those grapes from your local supermarket. Said you'd buy me some, but babe, it's been three whole months. See, I don't wanna add no water to my wine. I don't want no watered down version of anything at all. I hope you're not mad, I ruined your carpet. Purple red suits it well, suits it well, suits it well. I Celine Claire met Vineyard. Geweldige artiesten die zichzelf begeleidt op piano en gitaar. Hadden we al gezegd dat we geweldige Peters hebben bij het Melseels Muziekcollectief. Een van die Peters heet Pieter Persman en speelt en zingt bij Hooverphonic, Walrus en zijn eigen band Slow Pilot. coachen dit jaar onder andere de jonge kerels van de stevige rock metal band Demon Spine, die vorig jaar nog maar debuteerde op het podium op ons muziekquiz, waar we naast een quiz ook een podium bieden aan de wel heel jonge bands. Zij leden tijdens een coachingsessie de geweldige, ook nog jonge zangeres Jin te kennen. En daar komt al eens een collab uit. Daar kunnen we bij Melmus alleen maar trots op zijn. Je hoort nu Demon Spine featuring Jinte met No Control. stevig en melodieus. Ook onze volgende artiest coachte en vorig jaar nog mee. Maxime Helings van Stavros. Stavros is een van onze Belgische exportproducten op vlak van elektronische live dance en dansmuziek. Ze toeren de wereld rond, letterlijk. Zo spelen ze de komende weken in Canada, de VS, Mexico en doen daarmee een Europese tournee, daarna nog een Europese tournee. Ze brachten afgelopen vrijdag een nieuwe plaat uit, Take a Seat, en lanceerden onlangs een geweldige nieuwe single met, met nog een hele grote naam, Rye X. En daar gaan we nu naar luisteren. Lilac van Stavros met featuring Rye X. hangt ook weer zo'n beveiligingssysteem van Wasland Security. Kom, we zijn Riebe de Bie. Waasland Security. Geef inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waaslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Een overrust. De zekerheid van zorgeloos rijden. Nieuw bericht. Hé, hey, Dirk, zeg, ik ben al aangekomen op de camping, hè. Ik zit hier tussen allemaal Zweedse studenten op sportkamp. Hé, <laughs> hey, hallo, eh, eh, alles goed met <laughs> Zeg, en heb je nog altijd geen garagist gevonden voor je nottengang te krijgen? Want morgen zijn die hier weg, hè. Een overhulst, de zekerheid van zorgeloos rijden. Bel 03 774 1385 en kom langs bij Renault Verhulst in de Hoogstraat te Basel. Een overrust, de zekerheid van zorgeloos rijden. Beeld je zorgeloos wonen in, maar ook besparen door krachtige isolatie, vrijheid in design en kleurkeuze, ecologisch verantwoord. Op aluminium kan je rekenen, je leven lang. Een product op jouw maat gemaakt door een vakman in jouw buurt. Meer dan 40 jaar uw partner in ramen en deuren. Ali Foubert, Baselstraat 216 in Kruideken. We zijn officiële partner van. Rena's Aluminium. Radio Melmes, live from BKZ. We hadden de eer om met de topmensen van Radio Barbier eerder dit jaar het Eurovisie Songfestival te organiseren. Hoe goed was dat zeg? Een heel leuk event dat alweer bewees dat er veel talent is in onze grote fusiegemeente. Het zou ook volgende band die Kruibeek mocht vertegenwoordigen. Ze speelden eerst als Sit en de Cruise Band, maar vanaf nu gaan ze als Lucid door het leven. De zangeres Sit hoorde je vanmiddag nog op de Radio Barbier met haar eigen programma. Nu mogen we haar hun eerste single, die vrijdag werd gereleased, op jullie afvuren. Hier is Lucid met Stella. Doorheen het jaar organiseren we met Melmus een cafétoer. Daarvoor gingen we tot nu toe langs bij de Melzeelse cafés. Elke derde zondag kon je gratis kennismaken met een band uit de streek. Onze gemeente is nu wat groter geworden, dus we bekijken op dit moment of we die tour wat kunnen uitbreiden naar Kruibeken, Basel en andere deelgemeenten. Een van de bands die al op zo'n cafétoer zieltjes won, was Grind. Een band die zonder zang geweldige songs brengt. Stoner Rock van Grind. Nog meer Peters van Malmus, Dries Dolander, Jury Dobbelair en uiteraard de legendarische Dirk Ives. Samen hebben ze een fantastische krautrockband waarmee ze ook in het buitenland mogen toeren. Ga ze zeker eens checken. Je kunt nu genieten van Raid and Shape van Motorik. nog meer schoon volk vanop Eurosong. De kandidaat die we zelf mochten coachen in Maalselen, Middle Eight. Tobe heeft deze band met zijn zus Brechtje, zijn vader Kurt en zijn vriend Storm. Twee jaar geleden opgericht en met een van hun eerste publieke optredens wonnen ze al de harten van de Melseelse jury. Feel good single van de dag. Let Me Dream van Middle Eight. meegeven dat de drummer, de Kurt, binnenkort met Pitch Black Pearl terug gaat toeren. Dat was hij vroeger een drummer van. Peter. Sommige van onze artiesten stonden niet alleen op Eurovisie en op onze cafétoer, maar mochten ook al optreden op onze zomeractiviteit. Dan zijn we mee betrokken bij de organisatie van de gratis parkconcerten op het Gaverland in Meldzelen. Tal van artiesten, handpikt door onze levende legende WUF, waar dan jonge artiesten het vooroptreden van mogen voorzien. Oh, zo ook de publiekswinnaars van Eurofusie, de topkerels van Homemade Hand Grenade. Talenten uit BKZ. Hopelijk ooit zo beroemd als Evgeni, die voor drie vijfde uit Melsenaars bestaan. Maarten van Wiegem op bas, Jannik, van, Jannik de Klerk sinds kort op drums en Geert Noppen op de toetsen. Dat doet hij ook bij Hooverphonic trouwens. En bij zijn eigen band Walrus, die je trouwens ook gewoon bij je thuis kan boeken. Dan krijg je er vaak Maarten van Wiegem en Pieter Persman gewoon bij. liepen op een heuvel. In de polders aan de stroom. Niet hoger dan een molshoop. Maar met wolken in ons hoofd. De toekomst op oneindig. de al wat telt ik bij. Niet verder dan een mokschuit week jij sindsdien van mij. En je zei, wat er de avond valt, als het schemert in ons huis. snuit dan met me mee een tegenwijzerzin, terug naar dit begin, altijd terug naar het begin. vergeten, soms vergeet. Maar steeds die filter, steeds die glans en altijd weer diezelfde kleur. En je slechter weer voorspeld, Er hangt onweer in de lucht. En tussen mij en dit seizoen en dit klimaat komt het nooit meer goed. Nooit meer goed. Simon Lema die is nog even blijven hangen, want hij gaat voor ons nog een song spelen. En dat is een primeur. Uh, dat is zijn nieuwe single, New Religion. Die eigenlijk pas in december gaat uitkomen, maar wij kregen hem al eh, te horen. Dan zijn jullie allemaal bedankt om te luisteren. Blijf de lokale artiesten in onze grote gemeente, gemeente steunen. Door naar hun optredens te komen kijken, zodat je geweldige artiesten als Simon Lema ook op de grote festivals kan zien. Maar nu is hij nog even bij ons met zijn nieuwste single New Religion. Take a look around, man. Can't you see that everyone's deranged. Open up your eyes, man. Enter on a cruise. He left the stage. Sometimes I lose faith in it all. Sometimes I grow tired of holding on, but I'll find a new religion, a superstition before too long. I'll find a new religion, a superstition in due time. Take a look around and like consultants milk the markets dry. Open up your eyes, man. Everybody's selling crypto lies. And I'll find a new religion, a superstition for too long. I'll find a new religion, a superstition in due time. Yeah. Sometimes I lose faith in it all. Sometimes I grow tired of holding on. Yeah. Sometimes I see eggshells in the Christ, I think I've lost my mind. Even though there's red tape in my eyes, Jesus Christ, I think I'll find a new religion, a superstition before too long. long I'll find religion, a superstition. In due time, I'll find a new religion, a new tradition. Before too long, no, no, I'll find a new religion, a huge ambition. In due time. live from BKZ.